7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Veiligheid in Afghanistan. Trump laat minister van Defensie Mattis nu bepalen of er extra militairen naar dat land moeten. Er zitten er nu al 8000. Bij een aardbeving op het eiland Ischia bij Napels zijn twee mensen omgekomen. De beving had een kracht van 4,3. Een vrouw werd bedolven door het puin van haar eigen huis... en een andere vrouw werd geraakt door brokstukken van een kerk. Zeker 20 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zijn nog bezig om drie broertjes van anderhalf, vier en zeven te bevrijden van onder het puin. Op Ischia zitten nu veel toeristen. In de Amerikaanse stad Houston heeft een man geprobeerd om het standbeeld van een zuidelijke commandant in een park op te blazen. De Texaan werd bij het beeld betrapt met zelfgemaakte explosieven. Hij is opgepakt. De laatste weken woedt er in de VS een verhitte discussie over standbeelden van zuidelijke aanvoerders uit de Amerikaanse burgeroorlog. Ze worden gezien als symbolen van het snavernijverleden. verleden. In het oosten van Zuid-Afrika staan vier mannen terecht op verdenking van cannibalisme. Een van de vier meldde zich op het politiebureau met de mededeling dat hij er genoeg van had om mensenvlees te eten. Daarna haalde hij delen van een menselijk been en een hand tevoorschijn. Bij een huiszoeking in de provincie KwaZulu-Natal werden nog meer lichaamsdelen gevonden. Daarna volgden de andere arrestaties. Twee van de arrestanten zijn traditionele genezers die in Zuid-Afrika sangoma's heten. Het weer. In het noordoosten is nog kans op mist. Verder vandaag zonnige periode en bijna overal droog. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden.